Op en rond het ei was het extreem druk. Veel mensen waren met een bootje naar Seel gekomen en kwamen terecht in een file van bootjes. S'avonds was er het Prinsengrachtconcert waar duizenden mensen op afkwamen. Volgens de Amsterdamse politie zijn beide evenementen zonder grote problemen verlopen. Gewapende mannen hebben in een hotel in Rio de Janeiro meer dan 30 mensen urenlang gegijzeld. Het voorval begon bij een sloppenwijk in de Braziliaanse stad... waar een vuurgevecht ontstond tussen bendeleden en de politie. Daarbij kwam een vrouw om het leven. De zwaar bewapende criminelen sloegen op de vlucht. Een groepje van tien verschanste zich in het Intercontinental Hotel. En daar hielden zij in de keuken tientallen mensen vast. Na uren onderhandelen wist de politie de gijzelaars te bevrijden en de criminelen te overmeesteren. Door het incident leidde de discussie op over de veiligheid in Rio de Janeiro. Over vier jaar wordt in de Braziliaanse stad het WK voetbal gehouden en over zes jaar de Olympische Spelen. Bij het Guggenheim Museum in Bilbao hebben zo'n 100 mensen naakt gedemonstreerd tegen het stierenvechten. Dit weekend begint daar het jaarlijkse Stierenvechtersfestival. Onlangs besloot het parlement van de regio Catalonië het stierenvechten vanaf 2012 te verbieden. De betogers zijn blij met dat besluit, maar willen dat er een verbod in heel Spanje komt. De betogers in Bilbao lagen besmeurd met rode verf op straat als symbool van het vergoten bloed. Het weer. Vannacht overwegend droog en nog 17 graden. Overdag vrij veel bewolking en vooral in de middag kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 25 graden.